God. prachtig oud nummer dat je tegenwoordig heel vaak hoort op televisie in een reclamespotje. Ik zal het merk niet noemen. Dat is niet gepast hier bij uh, de streekomroep. <laughs> Nee, Barry Maguire. Hij zong de Eve of Destruction. Dat was een grote hit. Maar hij deed deze met de mama's en de papa's. California Dreaming aan het begin van het tweede gedeelte van de show. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Blijf bij me, want ik ben je gastheer tot 12 uur met lekkere muziek. Dingen die je een hele tijd niet meer gehoord hebt. Zoals deze van Barry Blue. Dancing on a Saturday Night. Welkom bij de show. En eh, ja, maak er wat van deze mooie zondagmorgen. Eileen Page. Hebben we daar nog wel eens wat van gehoord van die mevrouw? Een paar prachtige nummers heeft ze gemaakt in de jaren 80 90. Waaronder deze dus, If You Don't Want My Love. En daarvoor die Barry Bloom Dancing on a Saturday Night. Natuurlijk, zo lang geleden ook weer dat we deze gehoord hebben. Straks over een, eh, ja, zeg maar stief kwartiertje, een eh, reportage van Jeroen van Gent. Wanneer voelt u zich het meest in balans? Goeie vraag. Ik heb dat nu wel een beetje, want ik voel me wel lekker met die koffie hier zo. En eh, we hebben hier lange vingers erbij. <laughs> Ja, en gelijk zo'n hele grote doos. Dus we kunnen er even mee vooruit. Dus hier is het wel gezellig. En eh, ja, leuk ook. En we zijn natuurlijk hier blij dat we jouw mooie muziek kunnen brengen vandaag hier bij ZVL.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 Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on you fall is een litteken achtergelaten. En met de pijn laat je mij in de steek. Ik heb het gevoel dat ze over me praten. Ik ga ze voorbij, maar ze kijken nog steeds. Wachten tot de dag weer nacht wordt. Geen reactie, ook een antwoord sluit gaf je een stukje, een stukje van mij. je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Van vertrouwen naar verraden blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je zou het bewaren gaf je een stukje, een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Van vertrouwen naar verraden blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je zou het bevaren, maar ik raakte alles kwijt. Wat een geweldig lied natuurlijk hier in de show. Ja, en dat laat je dan natuurlijk helemaal horen. Mo hoorde je met het stukje van mij. En de Doors eh, met Light by Fire. Grappig, dat eh, nummer was twee keer in de jaren 60. En in de jaren 90 deden ze het lekker dunnetjes over. Vandaar dat je het hier ook weer hoorde in de show. <laughs> Ja. Ehm, fijn dat je erbij bent vandaag. Ehm, ik ben even naar het weer aan het kijken. Ja, ik kan alleen maar naar buiten kijken. Ja, dan denk ik, ja, ja het is wat het is. Maar eh, de weerkaart vandaag op het scherm <laughs> wil niet werken. Heb je dat weer? String. Omroep ZVL. We herleefden even het Eurovisie Songfestival van 1967. Met Sandy Shaw. Op blote voetjes deed ze het toen de tijd. Puppet on a String. En Niels Daken, wat een prachtig lied. Laughter in the Rain. In een ogenblik ehm, de reportage van Jeroen Vergent. Ik heb het al een paar keer genoemd. Hè? Maar hij is wel leuk hoor vandaag. Wanneer voelt u zich het meest in balans? Komt eraan na The Pet Your Boys en deze Hard. single prachtige rij hits van deze club staat hier eh, op beeld. Ja, ik heb het hier zo voor mijn een hele rij. En eh, ik koos er deze uit vandaag. Pet Your Boys en Heart. Gewoon omdat het mooi is. Ehm, tijd voor eh, de reportage van Jeroen Vergent. De wereld is volop, schrijft hij, in roerige beweging. Ongekende zaken volgen elkaar in rap tempo op. Hoe houdt u zich staande? kan eh, iets uw situatie eh, positief beïnvloeden? En wanneer voelt u zich weer in balans? Jeroen Vergent, natuurlijk, hij ging de straat op met zijn prachtige blauwe microfoon. Vroeg u? En jawel hoor, hier zijn uw antwoorden. Ja, wanneer voelt u zich het meest in balans? Zo, dat is een... Eh, Niet tijdens een interview natuurlijk, dat is altijd lastig. <laughs> maar, goed. Ik, meteen in de natuur. In de natuur, ja. natuur ja, is wel een, een, dingetje voor mij. Ja. Eigenlijk wel, hè? ja. En, en, wat gaat u dan doen? Fietsen, lopen? Ja. Beide? Ja, niet tegelijk. Nee, ja, dat kan ook. Je kan met de fiets aan de hand <laughs> lopen. kan, ook, nog, maar... Nee, maar ja, lopen. En, eh, ja, we wandelen veel. En dan merk ik altijd wel weer van ja, je, dan kom je helemaal tot rust. En dan eh, kan je inderdaad alle narigheid een beetje vergeten. Dat wilde ik net vragen. Ja, u voelt het wel dat het werkt, zeg Ja, dat werkt mhm. echt. Dat werkt echt. Ja. Wanneer voelt u zich het meest in balans? In balans. Ja, ik ben best wel een eh, persoon die meerdere dingen wil doen op een dag. Ja. Eh, dat is dan uh, ja, gebied van werk, gezin en ja, gebied van sport. Dus het moment dat ik bezig ben met die, vooral die drie dingen. Een beetje jong leren. Ja, jong leren. <laughs> ja, eigenlijk wel. En dan ja, voel ik me het meest in balans. Dat ik, van, dat ik gewoon, kan ik ook gewoon tegen mezelf zeggen, oké, ik heb vandaag weer gewoon een fijne dag gehad. van alles wat gedaan, voor mensen wat betekent. En dan ben ik voor mijn gevoel in balans. Ja. Op die manier. Wanneer voelt u zich het meest in balans? Inmiddels, ik herken wat Thijs zegt, maar dat was vooral toen ik ook jonger was. Maar nu vind ik het ook heerlijk om gewoon ook thuis de rust te ervaren en samen met mijn vrouw eh, te zijn. En als het ons beiden goed gaat, maar ook onze kinderen en mensen om ons heen die voor ons belangrijk zijn. Dan, dan voel ik wel uh, goede balans. Toch een beetje zo vader, zo zoon nou, U deed vroeger ook Jonger jong, met meerdere dingen. Was altijd bezig, ja. En thuis zijn was er bijna niet bij. Van mijn vrouw heb ik geleerd ook wat thuis wat meer te waarderen. En zij heeft voor mij wel wat meer geleerd om ook gewoon buiten de deur af en toe even je dingen te zoeken. Maar daar hebben we denk ik samen ook een goede balans in gevonden. Wanneer voelt, nee, wanneer voelt Nee, wat staat er nou? Jij, ja, dan je, je. Wanneer, nee, nee. Wanneer, wanneer voelt u zich het meest in balans? ja, wanneer voelt u zich als alles een beetje verloopt zoals je eh, in gedachten hebt, zeg maar. Ja. ja. Geen, als je geen stress Geen, geen, geen, geen toestanden. Stress, heb ik ook niet hoor. Niet, niet meer. Kan wel zijn. Er zijn mensen die, die kicken op stress en dat je dan lekker voelt. Kan nou, nee hoor, nee hoor. Nee, nee, nee. Nee, nee joh, we zijn eh, gelukkig gepensioneerd. We zijn gezond. Ja. En eh, we denken, nou het is lekker weer. We gaan lopen. We gaan niet met de auto. Ja. En dan, eh, dan ben je in balans toch? Ja. Kom je thuis, goeie. even een bakje thee en dan, ja. In plaats van met de auto hierheen en dan weer terug met de auto. ja, lekker dat, het mooie is toch niet meer van deze tijd. Hè? Je moet een beetje in beweging blijven, toch? Ja, hartstikke goed. Ja. wanneer voelt zich het meest in balans? Want u... Nu. Nu? Goed weer. Ja. Verder, ik hoef alleen maar een paar staatsloten te kopen. Een paar wat? Staatsloten kopen. Oh, gezellig, ja. Ik heb zo'n traditie, dat als je 83 bent, krijg je een beetje uh, gebruikelijke dingen. Hè? Ja. En, en, werkt het een beetje, staatsloten, nee, wel eens wat gewonnen? nee joh. <laughs> niet, niet, Nee, ik doe van wel 18 mee. Ik ben nu 83, dus ik oh. bedoel... En, en, nee, dat is... Eh, nee, maar ja, dat, dat is ook weer zoiets. Iedereen zegt het is onzin. Nee, maar het geeft een soort van hoop of een spanning misschien, ja. Eh, ja. Van, eh, Nou, spanning niet. Dat zou kunnen. wordt gaf hem vroeger spanning, dat kon ik niet eten, maar nu niet meer. Ah, hoor. <laughs> Nee, nee. Ja, dus Zo nee, nee, nee, nee, Zijn er nog meer dingen om in balans te blijven, behalve dat? Nou, lekker gezond eten. Ik hou van eh, regelmaat. Regelmaat? Ik ga op tijd naar bed, ik sta op mijn op. Ik neem nog tijd een wijntje. Ik niet. ga, laat, <laughs> tijd een ga laat naar bed en sta laat op. Nee, <laughs> serieus? Ja. Hé, hey, dat is weer heel wat anders. En hoe haalt u dan uw balans? Niet daaruit dan, maar misschien? Of juist wel, dat kan natuurlijk. Ja, dat is gewoon, dat, dat is mijn, eh, mijn indeling gewoon. Dat, ja. Eh, Van mij eerlijk gezegd dus ook. Ik ben... ja. <laughs> ik ga om 12 uur naar bed en ik sta meestal negen uur of half tien sta ik oh. op. Dus, eh, ja, vind ik wel. Heel mijn leven gewerkt. Dus eh, nou is het alles mag, niks moet. Het, het leuke grote verschil van ons tussen ons, zeker in het begin. Ja. Zij houdt nogal van praten. Ja. Ik van observeren, zeg maar. Oh ja. En dat. Ja, in het begin was dat. Eh, zij was maar gaan praten. En dacht ik wel van, joh, geniet even, wat je ziet. Ook van het moment genieten. Ja. ja. Nou, maar dat heb ik dus echt van hem geleerd om eh, gewoon te lopen en te kijken en te voelen. En dat is, nou, dat is wel een cadeautje. Kijk, dat is mooi. Dat noemen ze tegenwoordig mindfulness, geloof ik. Ja, ja, ja. Mindful, Maakt niet uit. mindful wandelen. Mindful wandelen. Ja. Het werkt echt. Nee, dat werkt echt. Oh, Voor ons wel. Ja, voor ons wel. En dan merk je ook dat, dus dat gesprek dat komt op een andere keer. Ja, ja, ja. ja. En eh, ik was heel erg gewend om uh, al pratend eh, hele diepe dingen uit te praten. <laughs> Nou, Rob niet. Ja, ja, ja. <laughs> Die hield van ons. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ik begrijp het meteen. Meer genieten van dat moment ja, dan dat praten van een andere keer op een andere moment. Ja. Bij het eten of zo. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Zoiets. Ja. dat komt voor na het eten. Ja. een beetje leren dat het moment zich wel aandient. Ja. Ja. Dank u voor de antwoorden. <laughs> Dank u wel. Fijne dag. Dank u. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. bij eh, ZVL. En Man, I Feel Like a Woman. Nou, daar heb ik geen last van vandaag, maar moet ook gewoon kunnen, toch? Verder Hans van Hemert eh, met Old Dam eh, is Dead. Jawel, op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want die vond dat een mooie plaats voor na zijn reportage. En daar belonen we hem natuurlijk graag voor. En over verzoekjes gesproken. Straks, over een kwartier al, eh, ja, hebben we ons verzoekplaatsprogramma hier bij ZVO. En als jij denkt bij jezelf... Mm, ik wil graag deze plaat vandaag eens horen. Of je hebt een speciale gelegenheid om voor iemand anders een eh, verzoekplaatje aan te vragen. Doe dat dan. Kan gewoon via onze website www.omroepzvl.nl Omroepzvl.nl Doe dat nu. En dan doen we straks hier met onze collega's allemaal onze uiterste best.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 Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it was. The where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up, and ze maakte van boter een dominee, een dominee pardoes. In de kark, in de kark, zei de dominee. In de kark, in de kark, zei de dominee. Een dominee, een dominee, en mijn zuster die niet kie, en mijn zuster die niet en mijn zuster die niet En ze maakte van boter een wafelvrouw, een wafelvrouw pardoes. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw kark, in de kark, zei de dominee. In de kark, in de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster die heet die, En mijn zuster die heet die, En mijn zuster die En ze maakte van boter een toverheks, een toverheks doos. Ik zei je pak, ik zei je pakken, zei de toverheks. Ik zei je pak, ik zei je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zei de babelfrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zei de babelfrouw. In de kark, in de kark, zei de dominee. In de kark, in de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet En ze maakte van boter een kastelein, een kastelein Bartels. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Zijn je pakken, zijn je pakken, zei de Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. In de kark, in de kark, zei de dominee. In de kark, in de kark, zei de dominee. Een dominee, dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster, die, die, die. En mijn zuster, die, die. En mijn zuster, die, die. En ze maakte van boter een baronas, een baronas, pardon. In de suite, in de suite, zij de barones. In de suite, in de suite, zij de barones. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zij de toverheks. Ik je pakken, ik je pakken, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw in de de In de kark, de Ja, er wordt hier weer gezegd van, uh, eh, Blokhuis, wat draai je nu in hemelsnaam weer? Nou ja, ach, iedereen kan dit lied meezingen. Toch? Katootje van <laughs> Wim Sonneveld. Geweldig. Eh, en ja, het is al van <laughs> vreselijk lang geleden. En toch kent iedereen dit prachtige lied. Verodje Dasha. Dat kent nog niet iedereen, want het staat nu in de hitparade. Je de Austin aan bijna het einde alweer van de show. Goh, wat gaat de tijd snel, want het loopt al tegen 12. Maar ik heb nog een paar mooie nummers voor je hoor. Dus blijf lekker hangen, want hier is bijvoorbeeld Roxy Music. Love is the drug. Goedemorgen. the drug I'm thinking of. Oh, can't you see? Love is a drug got a hook in me. Oh, get that buzz. Love is the drug I'm thinking was hem weer voor vandaag. Na deze prachtige van Roxy Music, Love is the Drug. Um, ehm, zometeen het verzoekplatenprogramma hier bij ZVL. Dus blijf lekker hangen, want het wordt gewoon weer hartstikke gezellig met jouw muziekkeuze. Ehm, ik wens je een mooie dag voor vandaag. Ik ben de volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn om 10 uur. Eh, dan hoop ik op tijd te zijn, want dan hebben we natuurlijk weer wintertijd. Dan gebeurt er weer van alles met de klok. Dus eh, ja, we hopen <laughs> dan dat ik weer op tijd ben en jou eh, je oren weer kan verwennen om 10 uur in de ochtend. tot slot van de show, The Pretenders en Back on the Chain Gang. Ik wens je een hele mooie dag bij ZVL. make my world at night to a place in the past we've been cast out of. control. Oh, the phone, TV, and the news of the world. Got in the house like a pigeon from hell. Oh, through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. us to live like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. picture of you. Oh, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train.